Jelle Visser met het NOS Journaal. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft bevestigd dat prinses Amalia haar jachtakte heeft behaald. Dit na aanleiding van een bericht van Show Shownieuws. De RVD wil verder geen details geven. Amalia zei vorig jaar in een boek over haar dat ze van plan was de jachtakte te gaan halen... op aandringen van haar vader. Volgens Amalia is de akte niet meteen bedoeld om te jagen... maar vooral ter voorbereiding op het toekomstige beheer van kroondomein het Loo. Al jaren is er discussie over het natuurgebied. Een deel wordt jaarlijks drie maanden gesloten vermoedelijk voor de jacht. In Georgië zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering en voor toetreding tot de Europese Unie. De demonstranten zwaaiden met Georgische en Europese vlaggen voor het parlementsgebouw in de hoofdstad Tbilisi. Ze zijn boos op de regering, die zou niet genoeg doen om Georgië kandidaatlid te maken van de Europese Unie. De Europese Commissie sprak zich eerder positief uit over een kandidaatlidmaatschap voor Oekraïne en Moldavië, maar Georgië kreeg extra huiswerk op het gebied van hervormingen. De 25 veiligheidsregio's en het kabinet hebben nog geen oplossing voor de problemen met de opvang van asielzoekers. Gisteren was er overleg over een plan om plekken buiten de asielopvang te geven aan statushouders. Dat zijn asielzoekers die voorlopig in Nederland mogen blijven. Volgens de staatssecretaris Van de Burg zijn de grootste problemen het personeelstekort en de vele taken van gemeenten. De Hedwiegepolder in Zeeuws-Vlaanderen mag onder water worden gezet. Minister Van de Wal voor Natuur en Stikstof ziet geen reden om de plannen voor de ontpoldering aan te passen. Er zijn weliswaar verhoogde concentraties PFAS gemeten, maar risicogrenzen worden niet overschreden. Het is de bedoeling dat dit najaar eb en vloed weer terugkeren in de Hedwiegepolder. Het weer, het is helder. Landinwaarts kunnen wat mistbanken ontstaan. Het koelt af naar 5 tot 10 graden. Morgen is het droog en zonnig. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 25 graden in het zuiden van het land.